Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Taiwanese bedrijf Foxconn, iPhone en iPad van Apple maakt, gaat de arbeidsomstandigheden verbeteren. Foxconn kwam herhaaldelijk negatief in het nieuws vanwege lange werkweken en lage salarissen in de fabrieken. Uit onafhankelijk onderzoek is nu gebleken dat de arbeidsomstandigheden bij Foxconn inderdaad slecht zijn. Foxconn verhoogt de salarissen, verkorte werktijden en neemt extra personeel aan. Dagblad de Pers verschijnt vandaag voor het laatst. De gratis krant werd eind april 2006 opgericht door investeerder Marcel Boekhoorn. Uitgever Wegener nam de exploitatie over, maar doordat de advertentieinkomsten tegenvielen werd er niets aan de pers verdiend. Eind april moet duidelijk worden of de pers digitaal kan doorgaan. Politiekorpsen roepen meisjes op aangifte te doen als ze op een bangalijst staan. Dat zijn lijsten met de namen van meisjes die uit zouden zijn op seks. Verspreiden van zo'n bangalijst is strafbaar, want het is smaad en lastig, zegt de politie. Omroep Zeeland meldt dat tien meisjes gisteren een aanklacht hebben ingediend... omdat ze op een bangalijst voor walgeren staan. De SP is een campagne begonnen tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Die zijn volgens de partij slecht voor kinderen en docenten. Op internet staat een petitie waarin leden van de Eerste Kamer worden opgeroepen de bezuiniging van 300 miljoen euro tegen te houden. Ook is er een spotje waarin een schoolkind hard tegen een onzichtbare glazen wand oploopt.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 If the how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 106.9 ZFM ZFM Ik denk nog steeds dat het kan Iedereen naast elkaar Soms dat het kan om bruggen te bouwen. Soms droom ik er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 looked up beside the sky, saw the birds, I wondered why 修。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 into? What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one Tuesday. I'm the new ship from Young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'm a Reuben, you cunt. You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie Q. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now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 It was the future. Fuck it, our future's dead. Oh, no. I thought a pussycat had nine lives.